René van Brakel met het NOS-journaal. Oliemaatschappij Total is niet van plan om nog eens een lading Russische olie uit het Noordpoolgebied te kopen. Dat melden ingewijden aan de NOS. Een Russische tanker met olie van Total is van de Noordpool onderweg naar Rotterdam. Maar vanwege de commotie en aangekondigde protesten ziet Total af van het kopen van meer Noordpoololie. De mislukte executie in Oklahoma van gisteravond voldeed niet aan de menselijke normen die gelden voor de doodstraf, zegt een woordvoerder van president Obama. Hij wijst erop dat de straf humaan moet worden uitgevoerd. Bij de executie overleed de veroordeelde moordenaar niet aan de injectie, maar aan een hartaanval drie kwartier later. Door een gescheurde ader kon het gif zich niet verspreiden. In China zijn zeker drie doden en bijna 80 gewonden gevallen door een explosie bij een treinstation. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. De explosie was in Urumqi, een stad waar veel Oeigoeren wonen. Ze zijn een minderheid en eisen onafhankelijkheid. In Syrië zijn zeker 18 doden gevallen bij een bombardement op een school. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zit het leger achter de luchtaanval. De gaat zijn eigen kantoorpersoneel inzetten om treinen schoon te maken. Vanwege staking van schoonmakers worden de treinen al bijna een week steeds viezer. Veel reizigers klagen erover. Het kabinet heeft nooit overwogen om uit de eurozone te stappen, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Die eiste vandaag opheldering nadat de Volkskrant had gemeld dat Rutte in een gesprek met EU-president Van Rompuy had gedreigd uit de euro te stappen. Rutte schrijft dat hij toen wel duidelijk heeft gemaakt dat Nederland tegen voorstellen was waarbij er meer geld van rijke naar arme eurolanden zou gaan. Het weer vannacht bewolkt en kans op mist. Morgen begint met wat lichte regen en de loop van de dag meer zon.